uur. Freddy van met het NOS Journaal. De Zweedse rechter heeft bepaald dat de Amerikaanse rapper ASAP Rocky... in vrijheid de uitspraak mag afwachten in zijn zaak. Die is op 14 augustus. Tegen hem is een half jaar celstraf geëist voor mishandeling. Ook tegen twee mannen die met de rapper mee zijn op tour is een half jaar geëist. De drie zouden eind juni een man van 19 in Stockholm in elkaar hebben geslagen. Volgens ASAP Rocky was het zelfverdediging, omdat het slachtoffer eerst zijn bodyguard had aangevallen. De Amerikaanse rapper heeft al een maand in voorarrest gezeten. Op de Sallandse Heuvelrug is bij een aantal dode kikkers het Rana-virus gevonden. Dat virus kan massale sterfte veroorzaken onder amfibieën en ook onder reptielen en vissen. Het is niet gevaarlijk voor de mens. Het is mogelijk meegekomen met dieren die uit een terrarium in het gebied zijn losgelaten. De kans dat het virus in andere gebieden terechtkomt is niet groot. Er zijn weinig verbindingen voor amfibieën tussen de pool waar het virus is gevonden en andere natuurgebieden. De oplaaiende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China leidde wereldwijd tot rode cijfers op de beurzen. De AEX stond om een uur of vijf op 3 verlies, ruim 3 En de afgelopen maanden legden China en de VS elkaar over en weer importheffingen op. Onderhandelingen daarover de afgelopen dagen zijn mislukt. En de provincie Brabant heeft een zwembad in een vakantiepark in Kaatsheuvel gesloten... nadat er eergisteren twintig kinderen in het binnenbad onwel waren geworden. Een aantal van hen moest worden behandeld aan ogen, huid en luchtwegen. Uit onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit niet in orde is... en dat de installatie die de lucht moet zuiveren niet goed werkt. Tot de problemen opgelost zijn mag het bad in Kaatsheuvel niet meer open. Het weer, vannacht grotendeels droog. Morgen eerst bewolkt en dan kan er nog een enkele bui vallen. Maar daarna wordt het droog en er is zelfs af en toe zon. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 Messieurs, le disjockey Zach est de retour. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Turn it up and let the bass go. Bounce to the, to the beat, the, the, bass go. Bounce to the beat, turn it up and let the bass go. Be, be, be, be, be reckless. Be, be, be, be, be reckless. Reckless. Brat, brat, brat, brat, brat, brat, brat, Wow. We got to get down, rock it out from this shaky ground. Come on and spread out your hearty body, move everywhere. Let's see you people laughing, people punching out in the air. Get down to the hip hop or bebop maneuver. You hear the sound, it's all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya, I'm gonna get this beat to hit ya. Get down to big time illusion, like all the rest. Come on and dump it, jump it, fuck that feeling, give all your best. Baby. do do, din da da do do do, din da da do do, din da da do do do, din da da do do, din da da do do do.